Een boekraad met het NOS Journaal. Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldt dat er aanhoudende en zware explosies in de hoofdstad Teheran worden gehoord. Details over schade of slachtoffers zijn er nog niet. De hele dag zijn er Israëlische aanvallen op Iran en ook omgekeerd. Het Israëlische leger meldt zojuist dat er raketten onderweg zijn vanuit Iran naar Israël. Op zijn beurt zou Iran er eerder vandaag in geslaagd zijn om raketten te laten inslaan vlakbij het hoofdkwartier van de Israëlische geheime dienst Mossad. De Iraanse minister van Defensie beweert dat er een nieuw type raket is gebruikt die niet door de luchtafweer kan worden gezien. Israël heeft niet bevestigd dat er projectielen zijn ingeslagen op het terrein van de inlichtingendienst. Zeven van de acht mensen die vorige week zijn aangehouden op verdenking van het bezit en gebruik van wapens en gevaarlijke stoffen blijven twee weken langer vastzitten. Dat meldt RTV Oost. Het gaat om zogenoemde soevereinen. Mensen die geloven dat de overheid geen wettelijke macht over hen heeft. Volgens het Openbaar Ministerie wilde de groep mogelijk geweld gebruiken. Van de achtste persoon is het voorarrest niet verlengd, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. De Tweede Kamer gaat debatteren over de affaire Ariep... en de rol van oud-Kamervoorzitter Vera Bergkamp daarin. Een oproep van PVV-Kamerlid Marcus Sauer kreeg brede steun. Het debat moet nog worden ingepland. De oprichter van de Britse danceformatie Nightcrawlers, John Reed, is overleden. De Nightcrawlers zijn vooral bekend van de hit Push the Feeling On uit 1995. John Reed schreef ook nummers voor anderen. Zo is Tina Turner's When the Heartache is Over van zijn hand. Ook schreef hij Unbreakable voor Westlife en A Moment Like This voor Kelly Clarkson. John Reed was 61 jaar. Het weer. Vanavond ligt de temperatuur nog lang boven de 20 graden. Het is vrij helder en het koelt vannacht af naar 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland heeft nog vertraging op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Blarikum. Het oponthoud is 10 minuten. Net als op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom iedereen terug. Ook alle mensen in het buitenland die luisteren. En ik heb klaar liggen Matteo Manusco met The Journey. Italiaan die al op jonge leeftijd samen met zijn vader op de Siciliaanse festival speelt. Hij heeft een opleiding gedaan, eh, een klassieke opleiding. En heeft eh, daarna dat gecombineerd met alle mogelijke stijlen. De gypsy jazz, bebop, country, western. Hij kan alles. Het is een hele getalenteerde eh, gitarist. En hij verovert inmiddels de hele wereld. Ik ga verder met ehm, Jerome Paxton. Het is een eh, bluesartiest en hij heeft een, ehm, een album uitgebracht. Het heet Things Done Changed. En het nummer wat ik ga draaien heet Brown Bear Blues. this you do. Spreading peace and love and good time everywhere I go. I'm just like that bear. I'm so nice and brown. I'm just like that bear. I'm so nice and brown. Ah, somebody to ease your mind. Looking somebody send chills up and down your spine. Come here, baby. Don't you wanna go? And I take you somewhere you never. Won't you shake that hand with your loving, with your loving boy? won't you shake that hand with your loving boy? And enjoy 300 pounds, I swear, of heavenly joy. In the summer you feeling fine in the winter, you gon' be mine, oh mine, brown bear, baby. Me shaking on my bones. Every time me go to shaking, I swear, all your blues is gone. hold my hand and take me everywhere. Got my hooks in the water, my cork on top. How can I lose with all the stuff I got? Hooks in the water and my corks on top. And tell me how I'm gonna lose with the help I got. One little lesson, I swear you ain't never learned. Fishing all day and I ain't gonna never get burned. That's because I'm so brown skinned. Chocolate juice lip bone. Oh, chocolate bell coming through. I got what it takes to make you moan and groan just like them springs on your bed. That's my cats and dogs and brown skin. My pigs and hogs is brown skin. The book I read is brown skin. I'm ah, boy in you hear and I'm brown skin. I'm ah, so glad I'm brown skin and I'm chocolate to the bone. Yeah, yeah, yeah, yeah. Joan Paxton, een uh, heerlijke bluesmuzikant met oude blues. Ik ga verder met Celeste. Celeste is ook weer een, eh, ja, een nieuwe reizende ster. Ze komt uit Engeland en ze kreeg al in 2020 de nominatie... dus het geluid van 2020 door de BBC. Ze moest toen haar debuutalbum nog uitbrengen. Dus ze ging driftig op zoek naar een, eh, naar een muzikale stijl en een album. En dat bracht ze uit en dat album heet Not Your Muse. Ze wordt vaak vergeleken met Adele en Amy Winehouse... Zelf denkt ze meer aan Ella Fitzgerald, Rita Franklin en Kendrick Lamar als haar voorbeelden. Ze komt dit jaar voor het eerst naar eh, Nederland, naar het Noordzee Jazz Festival. En dus kunnen we het allemaal zelf horen. Het nummer wat ik ga draaien heet Not Your Muse. Ehm, nee, natuurlijk niet. Dat is het album. Het nummer wat ik ga draaien heet Love Is Back. Celeste. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. so bored, I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, Go get your glass full. So I did, and I saw you. Love is back. Love is back. cause I know mine Celeste met Love is Back. Ik eh, zie de vergelijkenis wel. En ik eh, hoop dat ehm, zij beter als Amy Winehouse om kan gaan... met alle roem en druk die erbij gaat komen kijken. Als zij eh, zo doorgaat. Want ze is inderdaad een geweldige zangeres. Met een geweldig geluid. Ik ga verder met een andere bijzonderes. Ehm, ja, eigenlijk geen zangeres wilde ik zeggen. Maar een, een saxofoniste. Ze heet Nubia Garcia. Ze is uit 1991. En eh, ze maakt al eh, grote eh, ja, roem. Ze is een... Ehm, een ehm, ze komt uit Engeland en ze haalt haar inspiratie uit de traditionele jazz... maar het maakt een, heel, maakt een heel modern geluid ervan. Ze schrijft de muziek zelf. Arrangementen zijn rijk, genuanceerd en hebben heel veel diepgang. Ze heeft ook een verbinding met klassiek. Ze is begonnen ooit op de viool zelf. Ze speelde altviool in een jeugdorkest... voordat ze op haar tiende voor de saxofoon uh, koos. En ze laat haar eh, jazz niet opsluiten. Ze combineert allerlei prachtige stijlen. En haar muziek heeft een ziel. Dus ik heb het album ook meerdere keren geluisterd... om uit te zoeken wat ik het mooiste nummer vond. En ik vond Waterspot het mooiste nummer. Het komt van haar album Odyssey uit 2024. Nubia Garcia. Garcia. Een heel eh, bijzondere artiest met een heel bijzonder album. Ik ga verder met Avisha Cohen. Eh, hij heeft ehm, al vele albums gemaakt. heeft vele malen opgetreden op North Sea Jazz. En dit jaar speelt hij ook weer. En van zijn laatste album staat natuurlijk geheel in het teken van eh, drama in Israël op 7 oktober alweer ruim een jaar geleden. En ehm, ja, die muziek eh, is prachtig. Het heeft een eh, tintje klassiek. En ik ga ervan draaien Adagio Assai. Afisha Cohen. Thank you. Fisha Cohen met Adagio Assai van zijn laatste album. Ik ga verder met een eh, sprongetje in stijl en in tempo. Ik ga naar Kaze. U zal denken, Kaze. Wie is dat? Nou, hij komt uit Japan en hij is pas 27 jaar... en hij is een van de sensaties uit, ehm, eh, uit Japan. Hij heeft ehm, een geweldige stem, hij speelt eh, geweldige geweldig piano... en hij maakt weer een combinatie van R&B en pop... en gitaar natuurlijk een, eh, een jazzstijl overheen. En natuurlijk kan je een vergelijking trekken met bijvoorbeeld Jamie Cullum. Maar gaat u vooral eerst luisteren naar een eh, nummer van zijn album Help Ever Heard Cover. Dat is het album waar hij mee eh, doorbrak. En het nummer wat ik ga draaien heet Backstabbers. Fuji Fujikaze uit Japan. Fujikaze met Backstabbers. Ik ga verder met een eh, oude bekende, Lady Blackbird. In 1921 maakte zij na de, eh, de moord op George Floyd in Amerika... een eh, cover van het nummer Blackbird van Nina Simone uit 1966. En daarmee trok ze de aandacht, want ze heeft een geweldige stem... En zij nam de titel over en noemde haarzelf voortaan Lady Blackbird. Haar echte naam is Marley Munro. Ze maakte een album dat heette Black Acid Soul. En ik denk dat het twee jaar geleden was dat ik haar op Noordje Jazz zag. En ik was echt ondersteboven geblazen vanwege niet alleen haar stem... maar ook haar live uitvoering. En dat zal nu dit jaar ook weer niet anders zijn. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet Slang Spirituals... En ehm, dat is een album op een hele andere stijl. Meer op gospel, maar echt de powerhouse gospel. Gaat u vooral luisteren en eh, kan je er zien op Noordsides. Ik kan het aanbevelen, want ze zal er ongetwijfeld weer een fantastische show van maken. If I Told You, Lady Blackbird. your table all alone Do your girlfriends know you love me? About you I feel the same to do If I told you I still love you What would you do? Would you tell me to? Blackbird met If I Told You. Ik ga verder met Naomi Sharon. Zij is een Rotterdamse singer-songwriter. Ze groeide op in een muzikale familie. Haar vader is een producer en dj. Haar moeder en haar tante zongen en haar oom speelde allerlei instrumenten. En eigenlijk wist ze van begin af aan, van kleins af aan, dat ze in de muziek wilde. Ze deed musicalproducties, um, ehm, waar ze veel leerde, maar het, eh, het ehm, bracht bijna haar stem om zeep. Na nou, een operatie gooide ze het om en begon ze een solo-carrière. Ze nam een aantal singles op en trok de aandacht van niemand anders dan Drake. Hij nodigde haar uit in zijn studio in Toronto, Canada... en in 2023 bracht ze haar debuutalbum uit, Obsidian. En daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Another Life. Naomi Sharon. Commissaire uit Rotterdam met een internationaal stijl. Het is een nummer wat ik normaal gesproken niet zo gauw zou draaien in CFM Jazz. Maar in het kader van Noordzee Jazz Festival, een ontdekkingstocht. Ik heb het al zo vaak gezegd. Op zo'n festival zie je dat ook terug. Allerlei stijlen, allerlei landen, culturen. En dat is ook het mooie aan zo'n eh, zo'n festival. En natuurlijk, ik hoor het zelf ook wel eens. De jazz van tegenwoordig is niet meer de jazz zoals hij in de jaren 50, 60 werd uitgebracht. De artiesten gaan aan het experimenteren, combineren diverse stijlen. En dat zie je ook in eh, zo'n festival terug. En dat is ook wel goed, want natuurlijk moet zo'n festival doorgaan... en moet ze ook de jonge generatie trekken. Ik ga verder met Mark Turner. Mark Turner is een eh, artiest die al sinds de jaren negentig optreedt. Hij heeft heel rustig zijn carrière opgebouwd. Hij heeft met heel veel artiesten samengespeeld. Waaronder Brad Meldau, Kurt Rosenwinkel, Terence Blanchard... maar ook Joshua Redman. Zijn muziek is ehm, diep spiritueel. Hij heeft een enorm bereik op zijn saxofoon... en een geluid dat vaak doet denken aan John Coltrane. Hij heeft in 2023 eh, een live album opgenomen in de Village Vanguard... en daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Nigeria 2. Mark Turner Quartet. u nou, naar het Mark Turner kwartet. Ik ga het niet helemaal draaien, want dit nummer duurt veel te lang. Ik ga namelijk eh, verder met een hele andere artiest. Een, ehm, ja, een, eh, een Engelsman afkomstig eh, van oorsprong uit Nigeria. En hij ehm, ja, is naar Nigeria toe geweest om zijn Nigeriaanse roots te koppelen aan jazz, hip-hop, gospel en afrobeat invloeden. En dat is een stijl die je steeds meer gaat horen en gaat zien. Zijn naam is Niji en ehm, het album wat hij gemaakt heeft, eh, dat heet ehm, Oriki. En het nummer wat ik ga draaien heet Mata. luistert naar Niti met het nummer Mata. We gaan eh, helaas het laatste nummer van eh, deze uitzending alweer draaien. Ik had nog veel meer klaar liggen, maar het paste gewoon niet in deze uitzending. Dus een volgende uitzending neem ik nog wat eh, artiesten... die op het Sea Jazz Festival dit jaar gaan optreden mee. En de laatste die klaar heeft liggen is Cory Wong, de gitarist. Hij heeft vorig jaar een album gemaakt samen met het Metropoolorkest. Dat heet Starship Syncopation. Het nummer wat ik ga draaien heet uh, Gideon Fields. Moet goed op de uitspraak letten. Ehm, hierop speelt hij samen met uh, het Metropoolorkest natuurlijk... maar ook met Bruce Hornsby. Cory Wong. luistert naar Cory Wong met het Orkest. Deze uitzending van CFM Jazz stond geheel in teken voor Noordzee Jazz.